In Amerika is al jaren discussie over een verbod op wapens. President Biden wil dat al langer. Trump is nog altijd tegen een vuurwapenverbod. Langs de snelweg A20 bij Moordrecht zijn twee niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Tijdens de oorlog was de spoorbrug daar een belangrijk doelwit voor de geallieerden. De bommen worden in november onschadelijk gemaakt. De weg is dan afgesloten voor verkeer. Op verschillende plekken in Nederland wordt vandaag de ramp met de MH17 herdacht. Precies tien jaar geleden werd dat vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Bij het Nationaal Monument MA 17 in Vijfhuizen is een herdenking... waar onder meer koning Willem-Alexander en premier Schoof bij zijn. In Hilversum is straks ook een herdenking... omdat veel slachtoffers uit Hilversum kwamen. De voetbalsters van Oranje maakten het gisteravond flink spannend... maar hebben het op het nippertje gered. Tegen Noorwegen maakte Vivianne Minima 10 minuten voor tijd de 1-1. Precies genoeg voor plaatsing voor het EK. Dat uitgerekend Minima scoorde, die zo lang geblesseerd was... dat maakte bij aanvoerder Sherida Spitsen nogal wat los. Zij heeft hier natuurlijk keihard voor gewerkt. En ik weet, of ik weet niet hoe dat is, maar ik weet wel dat het zwaar is om zoiets te doen. En om voor zoiets terug te komen en een tegenslag eh, krijgen. Ja, dat doet wel iets met mij. Omdat je dat niemand gunt was van Miedema haar eerste goal in Oranje sinds september 2022. Het EK is volgend jaar in Zwitserland.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 You know it's just your foolish plan. Hey, love. Got me on my knees, baby. Begging, darling, baby. Darling, won't you ease my worry? Your let down. Like I fell in love with you. You turned my whole world upside down. love. Got me on my knees, love. Begging, darling, please, lay love. she leaves my room at night. Make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say you'll never find a grave. Tell me all my love today.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 Ik ben nergens zonder jou. Waar ben jij? Waar ben jij? Waar ben jij? Wat een dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht. Oh daar, oh, ben jij. Oh daar ben jij. Het wordt weer zomer in de zomer.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 In een toespraak riep hij op om de semi-automatische AR-15 van de straat te krijgen. In Bangladesh zijn zeker vijf doden gevallen bij uit de hand gelopen studentenprotesten. De studenten willen dat een regeling verdwijnt die bepaalt dat familieleden van veteranen voorrang krijgen bij overheidsbanen. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen is vanmiddag de herdenking van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Het is vandaag tien jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische boekraket. Het weer lokaal valt nog een bui, verder schijnt de zon geregeld bij 19 tot 24 graden.